Daarbij is geen geweld gebruikt, maar de sfeer is grimmig. De betogers moeten uiterlijk komende dag vertrekken. Intussen is president Janukovic bereid tot een ronde tafelgesprek met de belangrijkste oppositieleiders. Hij zal eerst overleggen met drie oud-presidenten over een mogelijke oplossing van de crisis. Tegelijkertijd komt EU-buitenlandcoördinator Ashton naar Oekraïne om te bemiddelen. In de Verenigde Staten zijn zeker twaalf mensen omgekomen door een ijzige winterstorm. De meeste slachtoffers zaten vast in hun auto. De zuidelijke staten werden afgelopen weekend al getroffen. Sinds vandaag heeft ook de oostkust last van sneeuw en ijzel. Het kan gevaarlijk koud zijn. In Montana werd de laagste temperatuur gemeten, min 41 graden. Het winterweer leidt tot veel overlast. In de hele VS vielen vandaag meer dan 1600 vluchten uit. En er gebeurden meer ongelukken op de wegen. Israël, de Palestijnen en Jordanië hebben een akkoord gesloten over water voor de Dode Zee. Er wordt een pijpleiding aangelegd van 180 kilometer die water van de Rode Zee naar de Dode Zee brengt en de waterschaarste in het gebied verlicht. Het water kan worden gebruikt door Israël, Jordanië en op de westelijke Jordaanoever. Over het project is jarenlang onderhandeld. In België is de man gevonden die de afgelopen dagen briefjes van 20 euro bij bewoners van twee flats in de brievenbus deed. Het blijft geen bankrover die van zijn gemarkeerde biljetten af wil, zoals eerst werd gedacht. Maar het is een man die een aardig geldbedrag van zijn moeder had geërfd. Hij zegt dat hij het geld niet nodig had en daarom weggaf.